Hij was een smokkelaar die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was een smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven. grenscommies deed trouw zijn plicht als mens. Straks trouwde hij met Annelies, de liefste van de grens. Toch was er nog een groot bezwaar, hij heeft het nooit ontkend. Haar vader stond al jarenlang als smokkelaar bekend. Hij was een smokkelaar. steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was in smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven.